Dag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische kabinet komt bij elkaar om het te hebben over het akkoord met Hamas. Volgens een woordvoerder van premier Netanyahu gaat het bestand 24 uur na die vergadering in. En die woordvoerder zegt ook dat het Israëlische leger zich deels terugtrekt... totdat het nog ongeveer 53 van de Gazastrook onder controle heeft. Hamas krijgt daarna 72 uur de tijd om gijzelaars vrij te laten. Tegen een man die wordt verdacht van een verkrachting op Koningsdag in Amsterdam... eist het Openbaar Ministerie drie jaar cel. De Italiaan zou een vrouw uit Ierland hebben verkracht. En de zaak kreeg bekendheid door filmpjes op social media. Daarop was te zien dat een man op een vrouw lag tussen de auto's. Het OM wil een relatief hoge straf omdat het midden op straat gebeurde. Dat dit feit is gepleegd op straat voor de ogen van een enorme menigte... op de drukste dag van het jaar in Amsterdam. Dat er beeldmateriaal van is gemaakt en is rondgegaan. Beeldmateriaal dat verdachte niet zelf heeft gemaakt en verspreid... maar door te doen wat hij heeft gedaan, heeft hij dat wel mogelijk gemaakt. Dat verdachte is doorgegaan met zijn handelingen nadat getuigen al duidelijk hadden gemaakt dat hij moest stoppen. En echt moest ingrijpen om het feit te stoppen. De vrouw zegt dat ze zich er niks van kan herinneren. De verdachte heeft toegegeven dat hij schuldig is en zegt dat hij zich schaamt. Volgens de OM had de man kunnen weten dat de vrouw het niet wilde. De bewoners van een straat in Alsmeer zitten binnenkort zonder internet. De eigenaar van de internetkabel in de grond daar vindt het te duur om die kabels nog te onderhouden. Deze bewoner die er woont, die leest de brief voor die ze daarover hebben gekregen. Omdat de apparatuur van het coaxnetwerk verouderd is, schakelen we het 27 januari 2026 het internetsignaal via coax bij u in de buurt af. Daarom adviseren wij u om naar alternatieven te kijken. Nou, dat is eh, dat was hem. Dat is erg balen. Het is een beetje gek van Kaiway om dan te zeggen van... Eh, we stoppen er gewoon mee in jouw buurt. Want ja, je, je woont hier, je hebt gewoon recht op internet Ja, bewoners hebben nog wel alternatieven waar geen kabel voor nodig is. Zoals satellietinternet van Elon Musk of een 5G-modem. Maar dat laatste dat gaat ook een beetje lastig... omdat het 5G-bereik ook slecht is in die straat in Alsmeer. Er wordt nu onderzocht of de kabeleigenaar wel zomaar de stekker uit het internet mag trekken. Gaan we naar het weer toe. Vanavond bewolkt met lokaal kans op wat mist bij een graad of 10 dan nog. Morgen een grijze dag met maar heel soms wat zon bij maximaal 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file staat er in onze regio. Het is niet zo heel erg druk. 10 minuten vertraging wel op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 7 kilometer file. Kwartiertje vertraging op de ringweg van Amsterdam. Vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein op de A10 bij Amsterdam Sloterdijk 9 kilometer file. A27 Utrecht-Almere. 7 kilometer file tussen Beeldhoven en Eemnes met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de N208 sassenheim velsen File staat bij de aansluiting met de A22 en is 2 kilometer.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 Vries... heeft het Openbaar Ministerie drie keer levenslang geëist... tegen de veronderstelde schutter, de chauffeur en de man die de moord zou hebben geregeld. Tegen de andere zes verdachten zijn zelfstraffen geëist tussen de 3 en 17 jaar. Het Israëlische kabinet is bijeen om te praten over het eerste bestand met Hamas. Na goedkeuring van het kabinet moet een staakt het vuren in Gaza binnen 24 uur van kracht zijn. En Rusland is verantwoordelijk voor het neerstorten van een Azerbeidzjaans passagiersvliegtuig eind vorig jaar. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd tegen zijn Azerbeidzjaanse collega Aliyev.